Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee kinderen van 6 en 11 die sinds gisteren werden vermist in Dalfsen... zijn gezond en wel teruggevonden. Het meisje en haar broertje zaten in een plaatsje in België... op een half uurtje van de stad Gent. Hoe ze daar terecht zijn gekomen, dat weten we niet. De politie wil er niet al te veel over kwijt. Het is natuurlijk eh, al met al een, een, een, trieste zaak, ook voor deze eh, kinderen. En alles wat ik daarover vertel, met name details, dat raakt en het onderzoek, maar ook privacy van alle betrokkenen. Dus daar moet ik voorzichtig in zijn. Ons belangrijkste doel was die kinderen terugvinden in, eh, in goede gezondheid. En dat is ons gelukt. die oplichting ja, was vannacht dan ook groot, kan ik u vertellen. De politie denkt volgens RTV Oost dat de kinderen waren ontvoerd... en dat hun vader daar mogelijk iets mee te maken had. In zijn huis in Enschede was gisteravond een huiszoeking. Het dodental van de zware aardbeving in Myanmar blijft maar oplopen. Volgens de staatsomroep daar staat de teller inmiddels op bijna 2100. Er zouden bijna 4000 gewonden zijn en honderden vermisten. Myanmar zit voor veel mensen potdicht... omdat er al jaren een bloedige burgeroorlog aan de gang is. Deze directeur van een hulporganisatie kon toch binnenkomen. De militairen die, eh, nou, die staan eigenlijk op elke, elk hoek bij elk huis... En dat maakt het, eh, de hele atmosfeer om eh, hulp te bieden ehm, niet echt eh, heel uitnodigend. We moeten gewoon voorzichtig zijn. Hij zegt dat ze doen wat ze kunnen, maar dat de reddingsoperatie maar moeizaam op gang komt. Een opvallende advertentie vandaag in de Volkskrant en NRC. Meerdere vluchtelingenorganisaties zeggen pagina groot dankjewel... tegen duizenden vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen. Een lintje uitdelen kunnen we niet. Dankbaarheid tonen wel staat erbij. Dat is een duidelijke verwijzing naar asielminister Faber. Zij blokkeerde de lintjes van twee vrijwilligers... omdat hun ideeën haak zouden staan op haar beleid. Haagse collega's van Faber vinden daar iets van. Ja, ik vind het ongelooflijk. ik kon gewoon echt mijn ogen niet geloven, letterlijk, toen ik dit las. Nou ja, ik vind het kleinzielig, ik vind het onfatsoenlijk en, eh, en ook harteloos. Ja, waar kan ze niet achter staan? kan ze niet achterstaan dat mensen andere mensen helpen? De onderscheidingen komen er hoe dan ook toch. Premier Schoof en minister Uitermark hebben gezegd dat zij hun handtekeningen dan wel zullen zetten. Krijg je het weer nog. Eerst wat nevel en mist, maar als het helemaal is opgelost... wordt het een prima lentedag. Vanmiddag wat stapelwolken, maar wel droog en vooral veel zon. Het wordt maximaal 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits in onze regio door de afgesloten A9 onder andere. Vanuit Diemen naar Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer is de weg dicht voor het eh, repareren van een voegovergang. Omrijden via Amsterdam over de A2, de A10 en de A4. Ja, dat is eh, makkelijk gezegd, maar moeilijker gedaan. Over de A, op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam namelijk 15 kilometer file tussen Breukelen en knooppunt Amstel. 40 minuten vertraging daar. Ook binnendoor heb je vertraging op de N201 Hilversum Hoofddorp bij Uithoorn. 14 kilometer file met een uur op onthoud. Dan even naar de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Hilversum Noord. 9 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de spitsstrook. de A1 Amersfoort Amsterdam bij Naarden. 11 kilometer file met een kwartier vertraging. A44 eh, Den Haag Amsterdam. 10 kilometer file bij Kaagdorp met 20 minuten op onthoud. En op de N242 Middenmeer Alkmaar een ongeluk op knooppunt Kooimeer. Half uur vertraging daar vanaf Heerhugowaard 6 kilometer file. En daardoor ook vertraging op de N243 vanuit Avenhoorn naar Alkmaar.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 De politie wil maar weinig kwijt over wie er achter de ontvoering zat van twee kinderen uit Dalfsen. Ze werden vannacht in goede gezondheid gevonden in Oudenaarde in België. Het meisje van 11 en haar broertje van 8 woonden in een pleeggezin in Dalfsen... maar werden gisterochtend als vermist opgegeven. Alle informatieborden op de stations van de NS hebben te maken met een storing. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak daarvan is en hoe lang het gaat duren. De NS adviseert reizigers om de app te gebruiken voor reisinformatie. En het CBR stopt vanaf vandaag voor één jaar met het afnemen van tussentijdse toetsen voor het halen van het rijbewijs. Zo wordt geprobeerd wat te doen aan de lange wachtrijen. CBR verwacht door de maatregel dat er dit jaar 75.000 extra rijexamens ingepland kunnen worden.